Uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De winst van Amerikaanse autofabrikant Tesla is in het eerste kwartaal van dit jaar gekelderd. In drie maanden zakte de winst met 71 procent. De omzet daalde ook met 9 procent, blijkt uit de financiële resultaten. Tesla ligt onder vuur vanwege het werk van topman Elon Musk voor president Trump. Op instructies van Trump zette Musk het mes in de Amerikaanse overheid. Duizenden ambtenaren zijn ontslagen. En dat leidt tot felle kritiek en wereldwijde boycotts. Musk zegt vanaf mei weer meer bij Tesla te zullen werken... en minder tijd aan overheidszaken te besteden. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio is komende dag niet op de Oekraïne-top in Londen. Rubio dreigde vorige week in Parijs nog te stoppen met bemiddelen... als Oekraïne en Rusland niet sneller aan een overeenkomst zouden werken. Waarom hij nu afwezig is, is niet duidelijk. Wel komt de Oekraïne-gezant van de VS, generaal Keith Kellogg. Op de top in Londen komen vandaag diplomaten uit Europa en Oekraïne bijeen... om te praten over de toekomst van Oekraïne. De rechtszaak over de moord op vier Icon-journalisten ruim 40 jaar geleden is uitgesteld. Eigenlijk zou het proces komende dag beginnen in El Salvador... Maar de advocaat van een van de verdachten komt niet, zegt een van de nabestaanden. De vier Nederlandse journalisten werden in 1982 in El Salvador vermoord door militairen van het regeringsleger. Vorig jaar werd bekend dat er na jaren alsnog een rechtszaak komt... tegen twee oud-officieren en de toenmalige minister van Defensie van El Salvador. De zitting is nu uitgesteld naar 3 juni. Cybercriminelen hebben mogelijk personeelsgegevens van medewerkers van Albert Heijn, Etos en Gal en Gal gemaakt. De drie bedrijven vallen onder Ahold Delhaize. En de hek was in november en was gericht tegen het Amerikaanse deel van Ahold. Het bedrijf denkt dat het vooral gegevens zijn van medewerkers die in 2021 op de loonlijst stonden. Mogelijk zijn hun naam, bankrekeningnummer en de hoogte van het salaris bekend bij de hackers.